Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid waarschuwt voor een verhoogde kans op binnenlands terrorisme. De bestorming van het kapitool door Trump-aanhangers zou extremisten aanmoedigen om tot vergelijkbare acties over te gaan, schrijven de diensten in een verklaring. Ook zou het vertrouwen in de overheid dermate laag zijn dat extremisten bereid zijn tot acties. Er worden door het ministerie geen concrete voorbeelden van mogelijke aanslagen genoemd. Alle leeuwen van dierentuin Artis moeten volgende maand weg. De in totaal drie beesten verhuizen naar een dierentuin in Zuid-Frankrijk... omdat Artis het nieuwe leeuwenverblijf dat de dieren nodig hebben... door de coronacrisis niet meer kan betalen. Dit kost zo'n 4 miljoen euro. De Amsterdamse dierentuin sluit niet uit dat er in de toekomst toch weer leeuwen komen wonen. Vorig jaar had Artis te kampen met een tekort van 10 miljoen euro... door de verplichte sluitingen als gevolg van de coronacrisis. In verschillende Poolse steden hebben mensen gedemonstreerd tegen de inperking van de abortuswet. Onder meer in Warschau trokken honderden betogers naar het gebouw van het Hoge Rechtshof en het kantoor van de regeringspartij PiS. De hoogste rechter van Polen deed eerder een uitspraak waarmee abortus in de praktijk moeilijker wordt. De regering heeft dit vonnis nu definitief gemaakt. Tesla heeft voor het eerst sinds de oprichting 18 jaar geleden over een heel jaar winst gemaakt. De fabrikant van elektrische auto's boekte afgelopen jaar een winst van 721 miljoen dollar, omgerekend zo'n 595 miljoen euro. De winst kwam mede door de verkoop van emissierechten aan producenten van auto's die rijden op fossiele brandstof. Daar verdiende het bedrijf bijna 1,6 miljard dollar aan. Eerder draaide Tesla ieder jaar verlies. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en gaat het vanuit het zuiden stevig regenen. De neerslag trekt geleidelijk naar het noorden. Er kan daarbij ook nog wat natte sneeuw vallen. De temperatuurverschillen zijn daarbij groot.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 this but these dreams I have of you Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM You cut out did you Could've got this right this Really need a dog pound. Hundred models getting faded in a compound. Trying to love me hard to be tender.